Ook voor Duitsers die nog niet alle prikken hebben gehad en die terugkomen uit Nederland geldt een quarantaineplicht. En dat schopt de vakanties van sommige Duitse toeristen in de war, zegt correspondent Judith van der Hulsbeek. Het kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor eh, een Nederlandse campinghouder in Zeeland. Want ik kan me voorstellen dat een, een, eh, nou, een gezin met gevaccineerde ouders en kinderen boven de zes, want eh, die moeten ook bij terugkomst in quarantaine als ze niet gevaccineerd zijn, dat die op zoek gaan naar een andere bestemming. Dus er, kan wel veel, dat er kunnen veel annuleringen aan zitten te komen. De Duitse wielrenner Simon Geske is positief getest op corona en moet de Olympische Spelen verlaten. Hij zou morgen meedoen aan de wegwedstrijd voor mannen. De positieve test voor Geske is de eerste bij de Duitse ploeg in Tokio. Minimaal zes mensen zijn overleden na het kopen van zelfmoordpoeder. Dat haalden ze volgens justitie bij een man van 28 uit Eindhoven, Alex S. Het Openbaar Ministerie kwam de man op het spoor nadat er een vrouw overleed die een verdacht middel had ingenomen. S is opgepakt voor hulp bij zelfdoding en witwassen. En in Elspet in Gelderland kan je gevaccineerd worden zonder dat anderen het hoeven te weten. Inwoners kunnen in het geheim langs de huisarts. Is voor sommige christenen een fijne optie. Grote groepen gelovigen laten zich niet inenten tegen ziektes. Maar huisartsen hopen ze zo over te halen. Als mensen hier op spreken komen, weet niemand wat er gebeurt. Dus dan kunnen mensen heel goed hun prikje nemen. En wat hier binnen de muren zich afspeelt, dat komt ook niet naar buiten. En dan is er niemand die dat weet.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 is it? baby now. I'm coming home now right away. I'm coming home, baby now. I'm sorry now I ever went away. I'm coming home, baby now. I'm coming home now right away. I'm coming home, baby now. I'm sorry now I ever went away. home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. Every night. you. What if I told you? What if I told you? What if I told you? What if I told you? What if I told you? What if I told you? I wanted to hold you. Oh. What if I told you? What if I told you? What if I told you? What if I told you? I wanted to hold you.